Bekende lied van boze schoonmama zingt oud en jong tot zelfs mijn grootpapa. Maar zie, beleefd en hoffelijk is het niet wanneer je het eerlijk loopt, die hier bezingt. Zo lieve voel je schoonmaak ik eens aan, zeg eerlijk nou wat heeft hij ooit gedaan? En als hij jong wel met leed vervult, dan is dat de man zijn eigen schuld. Als diplomaat geef ik de wijze raad. Aan je schoonmaat dank je je plezier, want waar haalden wij dan anders hier? Onze lieve broodjes wel vandaan. Als er nooit een schoonmamaatje, schoonmamaatje, schoonmamaatje, als er hier geen schoonmama op aarde had bestaan. Er is de vrouw waarom hier alles draait, waardoor je vaak op even rijdt. Een man die vrouw ligt in zijn home, is net precies een room tussen de room. Dus blijf je schoon, maar dankbaar jong en oud, dat zij je dochter gaat in onderhoud. Wil ze je kussen, gun je dat dan licht, je doet er al je zoent je dicht. Wat kan die doen, en je kan niks anders doen aan je maar dank je je plezier. Want waar haalden wij dan anders heer? Onze lieve vrouwtjes wel vandaan. Als er nooit een schoonmamaatje, schoonmamaatje, schoonmamaatje. Als er nooit een schoonmama op aarde had bestaan. Hoe handig is dat vrouwenrad alleen? Waar moest een man met zeven dochters heen? Als mama, ze niet met man en ma ze allen onder zich had gebracht. Dus mannen, sterk, je lachterlijk gedaan. Sta op, en zing de der schoon maat, Want zonder haar, de zonder vrouw of bruid, zag het de mannen eenzaam uit. Dat ik er ben, dat dank ik ook aan hem aan je schoonmaat dank je plezier, want waar haalden wij dan anders hier? Onze lieve broodjes en vandaan. Als er nooit een schoonmamaatje, schoonmamaatje, schoonmamaatje. Als er hier geen schoonmama op aarde bestaat.